Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal verdrinkingen is de afgelopen jaren gestegen. Het waren er vorig jaar 107, het hoogste aantal in vijf jaar. Deze zwemmer in Utrecht heeft wel een idee waar dat aan ligt. Zwemmen is toch iets wat je volgens mij niet verleert. Ooit geleerd is wel altijd eh, weer op te pakken. Ja, het is gewoon een beetje conditie dan die wat minder is. Maar niet dat je het helemaal verleert. Eh. Nee. nee. Dus ik denk dat de oorzaak toch ergens anders ligt. Eh. mensen die op latere leeftijd zijn weer gaan zwemmen... en dan conditioneel misschien niet zo goed zijn, zoiets. Dat klopt wel zo'n beetje, zeggen onderzoekers. Vooral 60-plussers komen vaker in de problemen bij het zwemmen. Zij zijn dat zwemmen niet echt gewend en hun conditie wordt minder. Tussen Zwolle en Groningen rijden voorlopig geen treinen door een botsing op het spoor. Een trein knalde vanochtend op een auto tussen twee dorpen in de buurt van Assen. Die auto vloog in brand. Of er gewonden zijn weten we niet. De brandweer laat weten dat de passagiers van de trein worden geëvacueerd. Een Franse gevangene die vorige week ontsnapte uit een gevangenis in de buurt van Lyon zit weer vast. De man van 20 verstopte zich in de tas van een medegevangene die werd vrijgelaten. Volgens Franse media is hij dus weer tegen de lamp gelopen. De man die hem hielp ontsnappen is nog niet teruggevonden. En het is misschien wel het meest mysterieuze fenomeen in het heelal, zwarte gaten. En nu is de grootste samensmelting van twee van zulke zwarte gaten ontdekt. Ruimtewetenschappers zijn door het dolle. Ik heb het vanochtend gehoord. Ik vind het ontzettend spannend. Ik heb het met mijn collega's gedeeld. En we zitten met de tienen met elkaar te appen en eh, te schrijven. En we vinden het heel spannend. Zwarte gaten zijn zo ontzettend zwaar dat ze alles opslokken. Zelfs licht. Alles aan deze samensmelting is dan ook enorm. Dat zijn twee zwarte gaten van meer dan 100 keer de massa van de zon. Ontzettend cool nieuws dat het veel zwaarder is dan we tot nu toe eh, hadden gezien. Het is niet helemaal duidelijk waarom hij zo zwaar is. Mogelijk zijn de twee zwarte gaten die zijn samengesmolten vroeger allebei ook al een keer samengesmolten. En zijn het dus eigenlijk vier. Het weer nog, af en toe wolken en af en toe zon. Op de meeste plekken blijft het vandaag droog... maar in het oosten en zuidoosten kan het later wel gaan regenen en onweren. Het wordt max 22 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De werkzaamheden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam veroorzaken de hele ochtend al vertraging. Vertraging neemt een beetje af bij Nieuw-Vennep, nog wel 10 kilometer file.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 I know you wanna go. It's a good life. Alleen bij ZFM. heart so much misery I will not break the way you did You felt so hard too long the start. What could it be? It's matrimony. I know how you dreamt about being walk down the aisle, but think of the money we'll save and you'll see it's worthwhile.